Het thema is Jong zijn... Tijdens het bal vertelde Adriaan van Dis over zijn ervaringen met schrijvers op school... en blikte middags Dekkers terug op zijn eigen ik. Ook Joost Wagerman was van de partij. Hij schreef het Boekenweek Geschenk. Er is ook een boek verschenen met brieven van schrijvers aan zichzelf toen ze jong waren. Die uitgave heet 'Die Taantjes waren we. Naar het gelijknamige verhaal van Neskio uit 1918. Dat begint met de beroemde zin jongens waren we, maar aardige jongens, al zeg ik het zelf... De Boekenweek duurt tot 20 maart. De Belgische vakbonden verwerpen een plan van General Motors om de Opel-fabriek in Antwerpen open te houden. GM was van plan om de fabriek te sluiten, maar kwam gisteren met een alternatief. Er zou een investeerder moeten worden gevonden die bereid is de fabriek in afgeslankte vorm voor te zetten. Er zouden dan Opels voor de Oost-Europese markt geproduceerd kunnen worden. Van de 2600 mensen die nu bij Opel in Antwerpen werken zouden er 400 hun baan kunnen houden. De Belgische vakbonden vinden dat veel te mager. Ze hebben geëist dat GM de fabriek voorlopig openhoudt... zodat er naar een andere oplossing kan worden gezocht. Minister van Middelkoop heeft de afgelopen dagen de Nederlandse militairen in Afghanistan bezocht. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Van Middelkoop heeft de militairen uitgelegd hoe de discussie over de verlenging van de missie in Oeruzgan in het kabinet is verlopen. Het kabinet is gevallen vanwege een gebrek aan vertrouwen. Niet om jullie prestaties, zei hij. Volgens Van Middelkoop heeft Nederland wereldwijd veel lof geoogst... voor de manier waarop de militairen in Afghanistan hun werk doen. De minister roemde ook de Nederlandse militairen in de provincie Kandahar...